Live vanuit de studio. Hier in eh, Zandvoort. ZFM Jazz. Jazz en pop. Ze zijn eh, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook al willen sommigen ons vaak anders eh, doen geloven. Maar meer dan pop is jazz the art of surprise. De kunst van het verrassen. Dat proberen we vandaag ook weer te doen met onze speciale ZFM Jazz Top 2022 cover-up is een revelatie-uitzending... Eh, waar velen tegenwoordig eh, overal samenzweringen, eh, complotten en doofpotten zien... openbaarde de top 2022 cover-up juist verborgen... grensoverschrijdende muzikale schatten via jazzy covers van nummers... uit de NPO Top 2000 van het jaar 2021... De top 2022 cover-up lijst die komt tot stand via moderne improvisatie. Dat wil zeggen door eh, een ingenieus samenspel van swingende algoritmes en verfijnde kunstzinnige intelligentie. En dat eh, allemaal gepresenteerd door ondergetekende Edward Rauhorst, Mr. Brightside. A warm welcome to our listeners across the globe, in particular our fans in Taiwan, the Democratic Island State. Hope you will enjoy the top 22. 2022 cover-up is a revelation show of today. Mul of Kintyre. of Kintyre, daar begonnen we mee. Het welbekende nummer van eh, Paul McCartney en Wings. En dat hoorde je in een gloedvolle uitvoering van filmcomponist en jazzfanaat Patrick Williams en zijn big band. Met daarin onder andere Randy Brecker op trompet. Te vinden op plek 1701 in de top 2022 cover-up. deze Top 2022 Cover-Up Special bij ZFM Jazz. Je denkt natuurlijk, eh, waar zijn mijn virtual assistants Soul en Jazz van de special, de uitzending van vorig jaar, maar die software bleek toch een beetje moeilijk hanteerbaar eh, dan, dan eh, gedacht. En bovendien een prooi voor Russische dan wel Chinese cybercriminelen. En daarmee is de top 2022 cover-up teruggebracht tot de essentie. Een presentator en jazzmuziek. Gasten en redacteuren hadden al in eerdere uitzendingen de brui eraan gegeven... vanwege het eh, onnavolgbare format. Hopen maar dat jullie het toch eh, leuk eh, vinden en blijven luisteren. Je hoorde een eerbetoon van bassist en componist Ben Crossland aan Ray Davis en de Kings in het nummertje eh, eh, eh, Waterloo Sunset. En ook al moet je de vocals en lyrics van die Ray Davis missen. Ik denk dat Ben Crossland en David O'Higgins op, Dave O'Higgins op het Noorsax... je toch als luisteraar weet te raken met deze prachtige instrumentale versie te vinden op plek 625. En het gitaarwerk kwam trouwens van John Etheridge. En ja, er is ook nog een Nederlands tintje aan. Sebastiaan de Krom was de drummer in dat nummer. Jazz. busy day boven Groningen. Je hoorde eerst de 42-koppige eh, big band uit het Hoge Noorden. Het Noordpool Orkest. Het eh, onderbelicht gebleven neefje van het uh, Metropool Orkest. En dat bracht in 2012 een heel bijzonder album uit. Bestaande uit jazzy en symfonische bewerkingen van nummers van Radiohead. De Engelse rockband <clears throat> die elektronische en klassieke muziek moeiteloos met crowdrock en eh, jazz weten te verbinden. Um, en Radiohead-nummers eh, die worden veelvuldig door jazzmuzici gecoverd trouwens. Maar ik denk dat weinig het zo uh, gevarieerd hebben gedaan... als de trots van ons hoge noorden. Het Noordpoolorkest onder leiding van Reinoud Dauma. Je hoorde het nummertje Karma Police te vinden op plek 2001 in de top 2022 cover-up. En dat werd gevolgd door eh, Pink Floyd's eh, Roger Waters eh, anti-oorlogssong Us and Them... in een meeslepend jasje gestoken door het vibrafoonspel van David Neerman, een Engelsman... en de klanken van de balafon, een Afrikaanse xylofoon van zijn makker Lansine Kouyaté... Eh, die de markante vocalen begeleiden van de Amerikaanse zangeres Crystal Warren. Uh, ze is woonachtig in Frankrijk. Een soort een eh, nieuwe, Nina Simone, zeg maar. het nummer te vinden, Us and op plek 318 in de top 2022 cover-up. Eh, die Roger Waters die raakte overigens eh, dit jaar veelvuldig in uh, opspraak... vanwege zijn ogenschijnlijke steunbetuigingen aan Poetin... en zijn vergoelijking van de gruwelijke oorlogsmisdaden van de Russen in de Oekraïne. en de overige nog levende Pink Floyd-leden namen publiekelijk afstand van de uitspraken van Roger Waters. Dat even ter informatie. Hoogste tijd om er een heel ander vuurtje aan te wakkeren en het wapengekletter achter ons te laten. Steer it up. it up. It Up. Van de hand natuurlijk van Bob Marley oorspronkelijk. Maar je hoort het in de uitvoering van Acute Inflections. Een duo bestaande uit zangeres Elise Douglas en bassist Sadiki Pierre uit New York. En zij komen binnen op plek 577 in de top 2022 cover-up. Eh, dat nummer is trouwens te vinden op hun album 400... vol met Bob Marley covers, heel vrij album. En dat werd gevolgd door eh, Tonight... dat oorspronkelijk werd geschreven en uitgevoerd door Iggy Pop en David Bowie... Eh, en dat verhaalt eigenlijk over een, een aan overdosis gestorven geliefde, dat nummer. Tonight. Maar het werd een hit in de uitvoering van David Bowie en Tina Turner. Eh, zonder dat het publiek, denk ik, de oorspronkelijke achtergrond van het nummer eh, doorhad. En ik moest aan dit nummer denken toen afgelopen week het nieuws ons eh, bereikte... dat Ronnie Turner, de zoon van Tina Turner, plotseling was komen te overlijden. En Ronnie had een nogal hectische drugsverleden. De cover die je hoorde kwam van de Italiaanse band rondom bassist Enzo Pietro Paoli met op trompet Fulvio Sigurda, Sigurda te vinden op eh, plek 402 in de Top 2022 Cover-Up. Ik word natuurlijk geplaagd door een, ontzettende drift tot originaliteit. Dat zit me vaak in de weg en dat maakt me soms driftig. Ik heb dit kleinood. En het kleinood is voor een groot man en dat ben jij ga een hele diepe buiging maken voor jou. Nou, fuck. ik had sowieso of de receptie of iemand eh, op de hoogte moeten brengen. Maar het was gewoon al laat en ik wou slapen. ik dacht het zelf op te kunnen lossen, dat eh, ja, <laughs> uiteindelijk helemaal fout is uitgedraaid. En ja, ik kan er niks meer aan veranderen helaas. ZFM Jazz Top 2022 Cover soms rare dingen met mensen. Daar konden David Bowie en John Lennon over meepraten. De Amerikaanse zangeres en comedienne actrice Leah eh, eh, Delaria, Lea Delaria... onder meer bekend van haar eh, rol in Orange is the New Black als Boo. die grote klassieker van Bowie, Fame. In een bluesy jasje met uh, vrij saxwerk van Simons Blake... <clears throat> Ehm, het nummertje Fame dus te vinden op eh, plek 195 in de top 2022 cover-up. En het komt van haar prachtalbum House of David, full of vol met de eh, covers van eh, David Bowie, Bowie Lea Delaria, eh, prachtige prachtactrice. en dat werd gevolgd door een akoestisch pareltje op de gitaar... van de meester-gitarist uh, Pat Metheny, te vinden op plek 1339. En dat was natuurlijk het welbekende nummer van Nora Jones, Don't Know Why. Eh, en vervolgens zie je haar ook nog, ja, ze noemde het zelf mijn knie optillen. Ik zou zeggen, het was een knietje. Um, zij zegt zelf dat ze zich dat niet kan herinneren... dat ze een knietje heeft gegeven. Zo zag het er wel uit. De jongen heeft zelf ook verklaard dat ze probeerde in zijn ballen te trappen... zoals hij het noemde. ZFM Jazz Top 2022 cover with His Song was een grote hit voor uh, Roberta Flack in de jaren 70... en is in de jaren 90 via een hip-hop coverversie van The Fugees... te vinden in de NPO Top 2000. Maar hier hoorde je een laid-back eh, jazzy versie... van de Amerikaanse saxofonist Eric Alexander... die met zijn eh, bluesy saxgeluid ja, een beetje doet herinneren aan mensen als eh, Dexter Gordon en Hank Mobley. Te vinden op plek 477 in de top 2022 cover-up. Ja, we zitten alweer bijna tegen het einde van het eerste uur. Maar ik zou zeggen, blijf ook het eh, tweede uur luisteren. Want er, ja, er is allemaal geweldige muziek eh, te horen hier bij ZFM Jazz. Dus ga niet weg en ja, vertrek nog niet. Santa Claus takes a pause from his long night of delivering. His big North Pole can shook get cold. His jolly butts all shivering. ZFM Jazz Top 2022 cover. Santa, I love my present. All my bags are packed, I'm ready to go standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting and he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me Cause I'm leaving on a jet plane Don't know when I'll be back again Oh, babe, I hate to go There's so many times I let you down So many times I've played around I tell you now, they didn't mean a thing I go I'll think of you every song I sing I'll sing for you When I come back I'll bring you a wedding ring So kiss me and smile The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count Basie and his great band. And the man is Frank Sinatra. did all these people get in my room? Come fly with me, we'll fly, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru in Llama Land, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, we'll float down in the blue.